Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Brussel overleggen de Europese regeringsleiders al de hele avond over maatregelen tegen de schuldencrisis. De Italiaanse premier Berlusconi heeft in een brief maatregelen aangekondigd om het schuldenprobleem in zijn land aan te pakken. Het lijkt erop dat hij in Rome een akkoord heeft bereikt over verhoging van de pensioenleeftijd. Eerder op de avond werd al een deelakkoord bereikt over een versteviging van de positie van de banken. Ze moeten vanaf juli volgend jaar een buffer hebben van 9% van wat ze uitlenen. Nu is dat nog 4%. In totaal moeten ze hun kapitaalpositie versterken met 106 miljard euro, zo is inmiddels uitgerekend. Nederlandse banken voldoen al aan die nieuwe eis. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt volgende week zondag gestaakt bij het openbaar vervoer. De actie is gericht tegen de verplichte aanbesteding van het stadsvervoer en de bezuinigingen. Volgens Ava-Cabo FNV is voor een zondag gekozen om werknemers en scholieren te ontzien. Als minister Schult snel wil overleggen gaat de staking niet door. Bij Ajax is een breuk ontstaan tussen Johan Cruijff en de andere commissarissen. Dat blijkt uit een brief die de NOS heeft. Daarin staat dat Cruijff de benoeming van Marco van Basten als technisch directeur heeft gefrustreerd door steeds aanvullende eisen te stellen. Daardoor zag Van Basten uiteindelijk af van de functie. De commissarissen schrijven ook dat Cruijff op essentiële momenten niet bereikbaar is. Ajax heeft de achtste finales van de KNVB-beker bereikt. De Amsterdammers wonnen hun uitwedstrijd tegen Roda JC met 4-2. FC Twente kwam met moeite verder. Thuis tegen de amateurs van SC Genemuiden werd het 4-3. Ook PSV, De Graafschap, Heracles en Sparta wonnen van amateurclubs.